Ze wil dat er geluidswanden worden geplaatst en dat woningen worden geïsoleerd. Volgens de nieuwe regels moeten er maatregelen worden genomen als het geluidsniveau op de snelweg boven de 65 decibel uitkomt en het geluidsniveau van het spoor boven de 70 decibel. Kramer verwacht ook veel van de stillere banden en motoren. Door de toename van het verkeer de afgelopen 25 jaar is de geluidsoverlast flink toegenomen en volstaan de huidige eisen niet meer. De verwachting is dat het kabinet vanmiddag instemt met de plannen van Kramer. Zeeland viert vandaag dat het 65 jaar geleden werd bevrijd. In 1944 leidde de Slag om de Schelde de bevrijding van Nederland in. De geallieerden verdreven de Duitse bezetters uit Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Veteranen rijden vanochtend in een kolonne van ongeveer 80 voertuigen... de route die ze 65 jaar geleden ook aflegden. Van Bergen op Zoom via verschillende Zeeuwse plaatsen naar Nieuw Dorp. Daar heropent prinses Margriet het museum Infatuate, dat vanaf nu het Bevrijdingsmuseum Zeeland zal heten. Tijdens een toespraak van commissaris van de Koningin Pijs zal een aantal parachutisten landen. Het Japanse elektronica-concern Sony heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van bijna 200 miljoen euro. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Het verlies bleef beperkt doordat er meer spelcomputers werden verkocht en albums van Michael Jackson. Daarentegen daalde de omzet van mobiele telefoons en flatscreen televisies. Het is het vierde kwartaal op rij dat het elektronica-concern verlies leidt. Wel verwacht Sony het boekjaar met een kleiner verlies af te sluiten dan eerder werd aangenomen. Het weer dan nog, nevelig, geleidelijk opklaringen en vanmiddag vooral in het binnenland geregeld zon.